nou ja, goed, eh, Colin hoeven draaien... dat heeft ook wel een, misschien een beetje de reden. Maar filosofisch gezien zat ik eh, vandaag eh, enigszins dicht bij de man. En ik denk niet dat ik de enige ben. Want ik was van de week ook nog bij een muzikale evenknie van... nou, niet evenknie van, van Colin Hoeven, maar goed. Ehm, want Colin Hoeven werkt heel veel of heeft in het eh, verleden eh, veel gewerkt met Hanneke Laura. Die, die straks ook nog eh, te horen. En daar had ik mij even filosofisch in gemengd in dat gezelschap. En, dus zal dat nog wel even ter sprake zijn geweest op de sociale media. Ik zal er niet de mensen thuis verder mee vermoeien. Maar dat is een onder andere een reden waarom die erin zit. Omdat ik het filosofisch met deze gasten het heel goed kan vinden. En eh, er zit, er nog eentje in waar ik dat van de week ook al mee had. Dat was Linda Kreuze. Die, die komt straks ook nog voorbij. Dus het heeft allemaal een reden. Ehm, de muziekkeuze. Ehm, ook eh, dat ik eh, Van Piekeren erop heb staan. Dat heeft ook een reden. Heeft alles weer te maken meer met Utrecht. En toevalligerwijs komt Jan van Piekeren uit Utrecht. En dat sluit mooi aan op die dramatische gebeurtenissen daar. Eh, en dan ben ik eigenlijk wel een beetje zo langzamerhand eh, door de tekst heen. Ja, de Cosmo carnaval heeft ook nog wel eh, een, leuke lading met Funny Man. Maar goed, dat ga ik straks allemaal zeggen. Maar nu ga ik de gast van vanavond introduceren. Ja, maakt niet uit. Dat, dat, ik, ik gooi wel een microfoon open hoor. Dus, <laughs> oké. Ehm, dat is Tobias Bader. Goeie, goedenavond. Hi, goedenavond. Ehm, ja, want eh, ja, eh, jij bent, eh, we hebben je uitgenodigd vandaag. Ja, dat, moet ik alleen even weten, de EP heette even uit mijn hoofd. Rise, and Fall. Ja, ik het goed gezegd. Dus, ehm, die EP die is alweer een tijdje onderweg. Ja, nou, ja. februari. Februari. Nou, dat is, ja, dan is het eh, al een dikke maand is hij, eh, is hij al uit. Ja. Ehm, ik heb in de beschrijving eh, gekregen, in de bio, zo'n beetje had ik gelezen van... Nou, het is toch best wel... dat je weer, het leek wel of je een muzikale herintreder bent. Maar dat is zo... <laughs> ja. muzikale herintreder, daar, nou, heb ik ben nooit gestopt. Maar ik ben wel mezelf voor het eerst echt serieus aan het nemen. Ja. wat, wat betreft muziek. Mm eh, en uh, kan die deur dicht? ja, ik zit even te vragen. misschien eh, dat iemand even nog die deur in dat gat kan gooien. Want, want het is, het is een, beetje, een beetje raar. goed, maar goed. Ehm, ja? Nee, kijk. Ja, ik, ik heb nu voor het eerst eigenlijk... ben ik liedjes in mijn eentje aan het spelen. Ja. En ja, ik vind dat heel erg leuk. En vroeger durfde ik dat eigenlijk niet zo goed. Ja. ja het is natuurlijk wat spannender dan met een beentje. Eh, heb, je hebt niks meer om je achter te verschuilen. Maar ik vind het... Eh, ja, het is wel heel dankbaar. En ik heb ook heel veel liedjes die daar heel geschikt voor zijn. Ja. Dus, eh, beschrijf, beschrijf even in het kort... Heeft, het ook een beetje een centraal thema of niet? Ehm, nou ja, ik schrijf de liedjes samen met een tekstschrijver. Ja. En ja, onze gezamenlijke inspiratiebron voor veel van de teksten was Ziggy Stardust van David Bowie. Dus dat is, ja, dat, eh, dat haal ik er wel een, een beetje uit eerlijk gezegd. Dus dat, eh, dat, nou. verbaast me ook. Eh, verbaast me aan de ene kant verbaast me dat ook niks. Maar heb jij iets met Bowie dan? Als, je, als je dan toch ja, over Ziggy Stardust begint. Ja, ik heb, ik heb zeker iets met Bowie. Daar heb ik heel veel naar geluisterd. En wat ik naast de muziek die ik te gek vind van Bowie... vind ik het ook... ja, textueel vind ik het heel interessant. En het is niet altijd even grijpbaar... Mm er zijn heel veel teksten waarvan ik niet precies zou kunnen zeggen waar ze over gaan. Er zijn wel associaties die bovenkomen. Sommige zinnetjes die zijn duidelijk. Of, eh, ja. Maar het, is niet, eh, eh, het zijn niet echt verhaaltjes. Sommige teksten wel, maar heel veel teksten niet. Hm. En ja, ik vind dat wel mooi, want dat laat ruimte open voor interpretatie. En dat, dat vind ik ook heel erg in de teksten van Dick terug. Ja, uh, vind je dat ook belangrijk? Dat er iets uh, ja, overblijft wat je dan met je eigen fantasie een beetje moet in eh, kunnen vullen of niet? Ja, ja. ik, mij eh, intrigeert het wel als het, als het niet helemaal grijpbaar is. En hm. je, ja, je hebt ook soms die veel duidelijkere teksten maken. En, en, waar je wel duidelijk weet waar het over gaat. Maar dat is al heel snel wordt het dan... Ja, dan heb je dat verhaal een keer gehoord en dan, dan ken je het wel of zo als het eh, Beck, eh, die schrijft ook teksten die... Ja, dat is een beetje... Eh, hoe noemen ze dat? het, lijkt wel een beetje bij elkaar geraapt soms. maar er zitten wel altijd zinnetjes of woordjes in die je triggeren. Mhm. Ja, ik, vind, ik vind dat heel spannend. Ja, Ik vind dat leuk. Het moet, er, er moet ook iets van een bepaalde spanning ook in de muziek van jou zitten. En niet alleen dat, maar ook in de teksten. Ja. ja. Ja, ik, eh, eh, daarom werk ik dus ook samen met deze tekstschrijver. Omdat ik zijn teksten heel inspirerend vind. En hmm. veel beter dan Schrijft hij alleen de teksten of doe jij er zelf ook nog een beetje? Nee, eh? kijk, het, het gaat, ik, ik, ik her... ik shuffle ze wel, zeg maar, vaak. Dus mhm. soms heb ik een liedje klaar liggen. Of een melodietje klaar liggen. En dan pak ik een tekst van hem erbij. En dan... ja, soms past het in één keer. En soms moet je een beetje schuiven. Dan moet je zinnetjes omdraaien. En, ja en husselen. En ja, als het niet een heel chronologisch verhaal is... dan maakt het ook wel niet zoveel uit als je zinnetjes eh, van positie doet veranderen. En soms kom je niet uit met de rijm. Dus ja, soms gaan we er ook samen voor zitten eh, om, om, het, eh, om het bij te slijpen. Ja. Maar ja, en, en, en, soms begin ik met een tekst van, van hem voor mijn neus. En dan begin ik gewoon te spelen. En dan rolt er in één keer een liedje uit. ja. ja. soms past het in één keer. Soms moet je er heel lang aan schaven. Dat, dat wisselt heel erg. Ja. Nog even iets anders, want eh, ja, we zitten hier in Zandvoort. Ja. Uh, je bent met de fiets af, afgedaan. Dat nou, zou bijna zeggen van je woont hier in de buurt. <laughs> Nou, ik ben, <laughs> ik ben met de fiets eh, vanuit Amsterdam met de trein gekomen. Dus uh, oh, oké. fiets in de trein mee. Oh, ja, ah, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, ja. ja. Dus is, maar is dat een handig... ook vaak naartoe, maar dan niet, uh, niet s'nachts in de winter. Nee, oké. Maar is, is het een handig vervoermiddel voor Amsterdam... om met, met een fiets door Amsterdam heen te gaan? Ik heb geen auto, ik zou er ook geen willen. Nee. nee? fantastisch, ja. Alles op de fiets was op de fiets. Goed, we gaan straks eh, naar je luisteren. En neem ik aan ook eh, het materiaal wat eh, onder andere van Rise and Fall afkomstig is. Dus dat gaan we zo horen. Ehm, ja, de introductie is daar. Dus we, gaan je zo, we gaan je zo verder even beluisteren van het werk wat je, wat je hebt gemaakt. All right. Oké. Eh, dat was eh, Tobias eventjes. Uh, nu weer tijd voor muziek. dat doen we met deze dame. En dat is Natalia Magdalena en The One Never To Be Explained. met eh, zijn band. En dat nummer dat heette eh, Solid. Daarvoor hoorde je Natalia Magdalena met The One Never To Be Full Explained. Of <laughs> zoiets dergelijks. Ik ben even gewoon de titel kwijt. Maar inmiddels zit hij eh, klaar. En dat is Tobias Bader. Want we gaan naar, naar hem luisteren. Twee nummers. dat zijn Summer To Fall en Bliss Dex. Eh, en we beginnen natuurlijk eh, met die eerste Summer to Ik eh, zou zeggen, laat maar horen, Tobias.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 Eh, de lente is sinds gisteren toch begonnen om 11 uur s'avonds. Maar Tobias neemt er, denk ik, al een kleine voorschot op. het tweede nummer dat, wat we nu gaan horen heet, heet Bliss Attacks. En ik denk dat Tobias al bijna zover is om, het, om dat te spelen, denk ik.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 the pirate from Mars. On a song by John Lennon about the sun, the moon, and the stars. Into friendly fire. Oh, yeah. God bless the attacks close to the edge, taking me higher into friendly fire. Oh, yeah. Da dun, dun. da da da da da da da da. Ja, dat was eh, Tobias even voor het eh, eerste gedeelte. Eh, we geven hem even een kleine pauze. We draaien even één nummer. En dan gaan we gewoon met het tweede blokje van twee verder. Maar dat gaan we zo doen. Oh, er staat iets te loeien. Dat is, de <laughs> dat is gewoon de, de, de, livestream die, die in werking zit. Dat is niet de bedoeling, want we hebben hem net laten horen. Maar goed, ik moet eerst weer even fijn naar mijn eigen lijstje. En dat ga ik nu doen. En dat doe ik met eh, Linda Kreuzen en Visualize. heel dicht bij jezelf. Eh, zitten we zit hem eigenlijk in die ene zin. In die zin, het is alsof de duivel aan de, de aarde draait. En als je die zin maar goed genoeg en vaak genoeg herhaalt... dan begrijp je ook waarom ik dit nummer vandaag heb eh, gedraaid van Jan van Piekeren uit Utrecht. En dat doet hij niet eh, op dit uh, singeltje alleen. Dat doet hij samen met Johan Frans. Het is 13 eh, minuten voor 9. We gaan nog eventjes kijken, luisteren. Want ja, kijken kunnen we ook. Want er hangt een, een camera. En die laat ook zien dat Tobias ook ja, daar zit op dat krukje. En hij gaat twee nummers laten horen. Dat zijn Rise and Fall en Time to Let It Be. Some places you'll remember, sometimes you will forget.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 dat nummer heb je net kunnen beluisteren. En dan komt er het tweede nummer van dit blokje van twee. En dat nummer dat heet Time to Let It Be. frozen traffic jam stood still. After a long cathedral crash, I watched the emptiness fulfill. came as a queen. King is cash. I'm a bubbles in the mirror. The time the circle turns, the tide. Mercury is getting clearer. It can't be wrong with it alright. I am the watcher of the sky, turning the universal key. So many pasts have passed me by. It's time to let it be. Let it be. Let time, time to let it be. I have watched some ups and downs, McNair. Dat was hem. Dat was hem. Tobias Bader was dat met eh, Time to Let It Be. Het eh, bracht de tijd op eh, bijna vijf minuten voor negen. Dus we hebben nog even tijd om nog even wat te draaien. En dat gaan we dan ook zeer beslist ook even doen. moet ik weer eventjes iets uithalen, iets eh, grappigs uithalen. Want, eh, want ja, we hebben nog wat, eh, wat tijd over. dan moet ik eens even zoeken. Sophia Dracht, want dat was de reden. Moet ik even kijken of, ik hem, of dat ik dat ook ga redden met Blameless. Ja, ja, ja, ja dat, is, dat is het nummer wat ik zoek. Want eh, bij ons eh, is hij niet in 1, 2, 3 in het eh, systeem. Wat, wat dat er gaat. Ho, ho, ho. Want zo, want zo komen we nog tijd tekort om het voor 9. dan moet ik het nog ergens rond 9 nog een beetje gaan volkletsen ook. Dat is niet de bedoeling. Ehm, <clears throat> het is bij Art Rock is dat, is dat gecomponeerd. Het, het, meisje met haar in het water. Dat, dat is het nummer wat, waar het over gaat. Daar heeft zij een hele mooie clip bij bedacht. En de artiest die dat een beetje gemaakt heeft, dat is uh, eh, Co Westrik. Sofia Dracht, waarom uh, noem ik haar? Dat is de winnares van de Grote Prijs van Nederland in 2013 toen wel een grote prijs. Maar dan op het eh, gebied van muziek hoor, eerlijk gezegd. Dus dat is iets heel anders dan uh, de 4,5 miljoen eh, die de gemeente Zandvoort gaat... ja, tenminste, dat willen ze. Om definitief te stellen dat die Formule 1 hier ook daadwerkelijk ook gaat komen. Nou, dat, dat, is nog, dat is nog niet helemaal ter sprake. Maar goed, het nummer dat heet Blameless. En die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur.